Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Wikileaks-oprichter Julian Assange wil niet worden uitgeleverd aan de VS. Hij heeft dat gezegd tegen de rechtbank in Londen die daarover moet beslissen. In Amerika wordt hij verdacht van een computerinbraak bij het ministerie van Defensie. Zijn advocaten zullen waarschijnlijk zeggen dat het proces in de VS politiek gemotiveerd is. Wikileaks heeft in het verleden honderdduizenden geheime Amerikaanse documenten gepubliceerd. Assange stond de rechtbank te woord via een videoverbinding. Hij zit in de gevangenis. Een Britse rechtbank veroordeelde hem gisteren tot bijna een jaar cel... omdat hij na een arrestatie in 2012 de borgtochtvoorwaarden had geschonden. Op twee plekken voor de kust van Vlaanderen hebben duikers sporen van mosterdgas gevonden. Er ligt een munitiestortplaats met ongeveer 35.000 ton bommen uit de Eerste Wereldoorlog. Die kunnen niet meer ontploffen, maar er zou wel bijvoorbeeld mosterdgas kunnen lekken. En dat is slecht voor het milieu. Er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid. Het is nog niet bekend of en wanneer de munitiestortplaats wordt geruimd. Voor de Belgische kust werden na de Eerste en na de Tweede Wereldoorlog veel explosieven gedumpt. Een Iraanse olietanker die in de Rode Zee motorpech heeft gekregen... wordt naar Saoedi-Arabië gesleept. 26 eh, voornamelijk Iraanse bemanningsleden zijn overgestapt op een ander Iraans schip. Wat er straks gebeurt met de tanker met 1 miljoen vaten stookolie aan boord is niet duidelijk. Iran en Saoedi-Arabië zijn aardsvijanden. De politie in Den Haag heeft vijf jonge mannen opgepakt... die gisteren betrokken waren bij een vechtpartij in een zwembad. Een badmeester raakte gewond. De ruzie ontstond nadat hij een van de jongeren had aangesproken op zijn gedrag. De gemeente zegt dat de ouders met kinderen getuigen waren van de vechtpartij... en noemt het onacceptabel wat er is gebeurd. Het weer. Op veel plaatsen regent het. Lokaal kan er veel regen vallen en er is onweer mogelijk. Het is 12 tot lokaal 16 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen wisselend bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. En dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.